Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Tirol in Oostenrijk zijn acht mensen omgekomen door lawines. De laatste dagen zijn er extreem veel lawines in het gebied en het risico blijft groot. Heeft te maken met de weersomstandigheden. Afgelopen week sneeuwde het veel en waaide het heel hard. De autoriteiten in Tirol zouden skiers best wat beter mogen informeren, zegt deze sneeuwexpert. Dit soort dagen zou dat heel goed zijn als er dat soort mensen e- echt bovenaan de liften stonden om mensen op te vangen. En te zeggen, jongens, hou er rekening mee. Het is echt heel gevaarlijk. En de mensen die buiten de piste gaan zijn ook best wel over het algemeen goed te uit te pikken. Er waren bijna 60 lawines sinds donderdag en dat is een hoop. Gemiddeld zijn er zo'n 100 à 150 lawines per jaar in de Alpen. Bij een steekpartij in Oudewater in de provincie Utrecht is vanmorgen iemand omgekomen. Het gebeurde rond half zeven in een huis daar. De politie heeft acht mensen opgepakt. Het is niet bekend waarvan ze precies worden verdacht was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten. Door de harde wind zijn op meerdere plekken vaccinatielocaties gesloten. Het gaat om twee prikplekken in Rotterdam en één in Middenmeer in Noord-Holland. In Alkmaar kunnen mensen pas na twee uur een prik halen. Vanwege de harde windstoten geldt in het hele land code geel. Behalve in Groningen, Drenthe en Overijssel. KNMI waarschuwt mensen die de weg op moeten om extra goed op te letten. En Queen Elizabeth zit vandaag 70 jaar op de troon. Ze werd koningin op haar 25ste toen haar vader overleed, vertelt deze oud-correspondent. Het was eh, het beroemde verhaal dat ze in Kenia was. Ze was op reis met Philip en zat daar in een boom. Het was een lodge, was dat natuurlijk wel vrij chic, maar daar zat ze. En eh, ja, toen kwam het bericht aan dat haar vader was overleden. En de koning is dood, lang leven de koning. Dus zij was koningin. En inmiddels is ze dus 70 jaar queen. Het feestje van haar Platinum Jubilee is in juni, maar ook vandaag wordt erbij stilgestaan. Bijvoorbeeld met leuke statistieken. Een derde van de Britten heeft de 95-jarige Elizabeth in het echt gezien. Er zijn 23 wassen beelden gemaakt van de queen in al die jaren. En ze kreeg veel cadeautjes, waaronder twee luiaards en een gordeldier heb ik het weer nog. Grijs, vrijwel de hele dag regen. Staat dus een harde wind uit het westen. het is 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Er is op de A10 een ongeluk gebeurd en daar heb je vooral last van op de A5. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting.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 I go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore. Before hope happy will be beyond the sea and never again I'll go sailing just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell friend. No more sailing. So long sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu to you. feeling Eh, special song for a special person. Behind the Sea is een single uit 2001 eh, van Robbie Williams. En eh, het komt van het gelijknaam, of niet van het gelijknaam, het komt van het album Swing When You're Winning, ook uit 2001. Welkom in de tweede uur jazz hier op ZNFM. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. En wij gaan gelijk door met lekkere jazzmuziek. En in de tweede helft van dit uur gaat de jazz een beetje over naar de funkmuziek. MUZIEK Theodore Walter Rollins, ook wel genoemd eh, Sonny Rollins... met zijn prachtige tenorsax. Het nummer duurt ongeveer een, eh, een half uur, dus ik, uh, ik, breek hem hier even af... anders kost het te veel tijd in de uitzending. het nummer wat ik hierna klaar heb staan is van V. Klaassen. En V. Klaassen treedt ook wel eens op in de krocht. En de krocht, het theater in Zandvoort, is natuurlijk nu met coronatijd eh, mag weer open. Houdt u er wel rekening mee dat uh, het aanvang van elk concert is om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 13.45 eh, uur. En u kunt alleen naar binnen als u gereserveerd heeft. Dit heeft natuurlijk met de huidige coronamaatregelen te maken. Maar er is in ieder geval weer een agenda met leuke en zeker prachtige muzikanten... die gaan optreden in het Theater de Kocht in Zandvoort. En onder andere is dat op 13 februari André Vrolijk Quartet... Celebrating Johnny Meyer en his jazz music... En op 13 maart is het eh, Rebecca Lowbury eh, Quartet... Celebrating Brazilian Jazz. En dat, eh, dat concert van Rebecca Lowry stond eigenlijk gepland op 16 januari... maar dat is verplaatst dus naar 13 maart. En het volgende concert staat gepland op 10 april. Dit is Michel Veerkamp Quartet. En 8 mei, The Preacher Man Celebrating Sax and Hammond... Back to the Live Tour. Dat staat op dit moment op de agenda in in, de, eh, in het Theater de Krocht in Zandvoort. En ik dacht dat er ook nog een concert klaar stond van eh, V. Klaassen. Maar die zal vast nog wel komen, want die was eh, in december afgelast in verband. Met de regels die je wil weten. Als al zo gezegd... V. Klaassen met de Millennium Jazz Orchestra en het nummer heet Just One of Those Things. was just one of those things, just one of those crazy flames, one of those spells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fairy we thought a bit of the end of it while we started painting the town we had been away. Klaassen eh, met de Millennium Jazz Orchestra en Just One of Those Things. Trouwens, wie ook weer in het theater te zien is, ook omdat natuurlijk eh, het weer mag... is mijn grote vriend eh, Dennis van Aarsen. die speelt vrijdag februari in Assen. zondag 13 maart in Capelle aan de IJssel. En zaterdag 19 maart in Veghel. vrijdag 1 april Tiel. Zondag 10 april Arnhem. En zaterdag 16 april in Rotterdam. En woensdag 11 mei in Os. En zo gaat het nog even eh, door. Jammer genoeg niet meer bij ons in de, in de buurt. In juni nog in eh, Spijkenisse en in Waalwijk. En hij treedt, eh, treedt op met, met een fantastische band. Ehm, met, een, met een big band. En de theatertour heet Swinging on a Star. Ik ben vorig jaar geweest, of twee jaar geleden was het al. Het is zeker de moeite waard. Het is een prachtige jonge jazzmuzikant die echt eh, ook onder de jonge mensen jazz zeker weer op de kaart zet. van het album eh, Essential New York City Jazz Masters. Eddie Joe Davis en Johnny Griffin. En Johnny Griffin is een uh, fantastische saxofonist uit, eh, ja, uit Chicago. En hij laat zich ook flink horen op deze plaat. maar ook deze duurt zo, zo vreselijk lang dat het eigenlijk te lang is om aan de radio mee vol te maken. Zoals gezegd gaan we een beetje over op een andere stijl van eh, jazzmuziek. En eh, de volgende die klaarstaan is ook een, eh, een, wereldbekommende Amerikaanse jazzpianist en componist. En hij is eigenlijk een... zijn mentor is Miles Davis. En zijn naam is Herbert Jeffrey Hancock, ook wel Happy Herbie Hancock genoemd. En een van zijn bekendste nummers is natuurlijk The Watermelon Man. album The Best of Herbie Hancock uitgebracht door de Blue Notes. En dat is Watermelon Man. Dus eh, Herbie Hancock is natuurlijk eh, een pianist, keyboard en synthesizer. En eh, ook die trompet die lijkt net even de boel een beetje te, te, zeg maar af te zwakken en een beetje te, te willen vertragen. Zoals gezegd gaan we over naar een ander soort stijl van muziek. We gaan nu naar de eind, eind jaren 80, begin 90 jaren en dan gaan we naar Brooklyn. En dit is een hele andere soort jazz. En dan zou je verwachten dat daarna een nummer komt van Dennis van Aarsen. Nou, dat is dus eh, even niet gelukt. Later in dit uur nog een, eh, een nummer van, eh, van Dennis van Aarsen als ik aan toe kom. Zoals gezegd, de tweede helft van dit tweede uur de muziek over een andere boeg. de, het volgende wat ik klaar heb staan is Hot Pants Rose van de GB's. En de GB's is in zijn de muzici van James Brown... En die werden geleid door Fred Wesley, een fantastische trombonist. Ik zou zeggen, luister zelf. thank you Met de prachtige funk-muziek eh, waar het eh, Hammond b 3 al zeker niet mag missen. En ook de, de, de slag van de, van de liedgitaar wat typerend is van deze muzieksoort. Mag zeker ook degene waarvoor ze speelden ook niet missen. Het volgende nummer is dan ook van James Brown en I Need Your Key. K-Y is spelled K-Y, dig? <laughs> R-K-I. The key we all know unlocks the door. Anything else you want to think it unlocks. You dig? Now, K-I-K-I <laughs> is the inner strength. Kiki. <laughs> we all have that also. Unlocks everything. And when it does, uh, look out! Yeah, I come. Anyway, they both mean the same thing, I think. Now they unlock love with a tongue and spread it around so it will grow. You did. What a message. What's that? <laughs> you mean to tell me you don't have a key? Everybody's got a key. And everyone has to use that key. Now you don't have to buy one, baby. And bro, dig this. They're homemade. Made by hand. <laughs> Take your stand. But all you got to do is just use it. All you got to do is just use your key. Use your key, Louis. Use it. bijzondere artiest eh, James Brown. Eh, dit is eh, van, de, van de plaat Top samen met het Lou Capson Orchestra. Maar je kent natuurlijk James Brown van deze zeg maar heftige muziek. Maar James Brown heeft ook andere muziek gemaakt. Ik heb hier nog een, uh, een, uh, een, een Dat heet All The Way. En het is van James Brown en de D Village Trio. En dat is van het album Mr. James Brown Getting Down To It. love you. It's no good unless they love you. All the way. Happy to be near when someone cheers it's got to be deeper than the deep blue sea. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless they need you. van het album Mr. James Brown en Getting Down To It. En het nummer is All The Way. En zoals gezegd, uh, ik had het, eh, de agenda laten horen van Dennis van Aassen. Ik ben nog snel op zoek gegaan naar een, eh, een mooi nummer... die ook een beetje in deze... In dit um, genre past wat we net hebben gehoord. Want het is een beetje lastig. Maar dit is een van de live-opnames van, van Dennis van Aassen... tijdens The Voice of Holland in 2019 die hij ook won. En dit is samen een nummer met uh, Jackie Lou. En het nummer heet Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. I'm starving. And she loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a triumph. She doesn't like crap games, not with barons or earls. I won't go to Harlem in ermine or pearls, and I definitely won't dish your dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady. Let's I hate California. It's crowded and dumb. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fate. A fate. And I love to rowboat with you, your wife, and Sandra Buckley. When she goes to the opera is wide awake. Oh, yes, I do. And that's why the lady is a tramp. Now she likes the green, green grass. grass. She likes it under her shoes. Oh, what can I lose? Cause I got no dough. Oh, no? Oh, the lady without care But I'm so Hey, that's oh. Now she hates California, cause it's cold and it's damp. And that's why Dennis eh, van Assen met eh, Jackie Lou, The Lady is een Tramp. We zijn er jammer genoeg alweer gekomen aan het eh, einde van het tweede uur jazz van 10 tot 12 op ZFM. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u geluisterd heeft. En ik hoop u de volgende keer weer te mogen ontmoeten via deze uitzending. We gaan eruit met een, een, een knallend nummer een van mijn grootste eh, idolen, Maceo Parker, heeft ook nog een tijdje bij de GB, eh, Horns gespeeld. Het is een, echt een eh, fantastische saxofonist. Al een al behoorlijke leeftijd.